Jan van der Putten met het NOS Journaal. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan magnetische velden... lopen mogelijk een hoger risico op leukemie en hersentumoren. Dat concludeert de Gezondheidsraad. Volgens de Raad moet het advies om huizen niet te dicht bij hoogspanningslijnen te bouwen daarom worden uitgebreid. Jaarlijks krijgen ongeveer 135 kinderen leukemie. Eens in de twee jaar is er mogelijk één geval dat samenhangt met de aanwezigheid van bovengrondse elektriciteitslijnen. Volgens de Gezondheidsraad is nog altijd niet bewezen dat er een oorzakelijk verband bestaat, maar de aanwijzingen daarvoor zijn wel iets sterker geworden. In Amsterdam zijn meerdere gewonden gevallen toen een touringcar van een taluut reed. De bus zou vervolgens op zijn kant tegen een boom zijn beland. De hulpdiensten zetten een traumahelikopter en ambulances in om de inzittenden te helpen. Alle passagiers zijn volgens de politie uit de bus gehaald. De Duitse politie is meer dan 60 bordelen en woningen binnengevallen. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, meldt persbureau DPA. De actie in Duitsland is gericht tegen een bende die vrouwen en transseksuelen uit Thailand naar Duitsland smokkelde. De slachtoffers werden uitgebuit en moesten in de prostitutie werken. Een Thaise vrouw en haar Duitse man zijn de twee hoofdverdachten. Bij de actie werden 1500 agenten ingezet. Het zou gaan om een van de grootste politieacties tegen de georganiseerde misdaad ooit in Duitsland. De tiplijn meldt misdaad anoniem verkoopt misdaadtips door. De kopers zijn gemeenten, verzekeraars en netbeheerders. Dat bevestigt het bedrijf na een bericht in de Groene Amsterdammer. Volgens de tiplijn zijn bijvoorbeeld gemeenten en stroombedrijven geïnteresseerd in tips over hennepplantages. Meld misdaad anoniem krijgt jaarlijks 1,1 miljoen euro subsidie, maar dat is niet kostendekkend en daarom worden tips verhandeld.